Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette Golanhoogte zijn zeker tien Israëliërs omgekomen bij een raketaanval op een voetbalveld. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 20 jaar oud. Er zijn ook tientallen mensen gewond geraakt. De raketaanval gebeurde in het noorden van de Golanhoogte, dicht bij de grens met Libanon en Syrië. Volgens Israël zit Hezbollah in Libanon achter de aanval. Hezbollah ontkent dat. De Israëlische premier Netanyahu gaat zo snel mogelijk terug naar zijn land... na een bezoek aan de VS. Het Israëlische leger zegt dat het moment van een totale oorlog met Hezbollah en Libanon dichterbij komt. Op Tessel is vanmiddag een parachutist omgekomen. Zijn parachute zou op grote hoogte in de knoop zijn geraakt. Reddingswerkers hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten. Twee maanden geleden overleed ook al iemand bij een parachutesprong op Tessel. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse hockeyvrouwen overtuigend een eerste groepswedstrijd gewonnen van gastland Frankrijk. Het werd 6-2. Ook de mannen wonnen eerder vandaag van Zuid-Afrika met 5 tegen 3. Geen Nederlandse medaille bij de tijdrit voor vrouwen. Wielrenster Demi Vollering eindigde als vijfde en Ellen van Dijk als elfde. Het goud was voor de Australische Grace Brown. Bij de mannen won de Belg Remco Evenepoel het goud. De Nederlander Daan Holen eindigde als zeventiende. In de Amerikaanse staat Californië heeft een man een enorme natuurbrand veroorzaakt... door met een brandende auto een natuurgebied in te rijden. Door de droogte en hitte is daardoor 1200 vierkante kilometer in de, as gelegd. Zeker 100 gebouwen zijn verbrand en duizenden mensen in het noorden van Californië zijn geëvacueerd. De man zou het opzettelijk hebben gedaan en is aangehouden. Ook in Canada woeden al dagen grote bosbranden. In het dorp Jasper in de provincie Alberta is een derde van alle huizen verwoest. Het weer in het westen is het droog. In de rest van het land kan een enkele bui vallen. Vanavond koelt het af naar een graad of 12. Morgen wordt een zomerse dag aan de kust. In, ook in de rest van het land is er kans op wat stapelwolken.